Van 6 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De rechtbank in Egypte doet vandaag opnieuw uitspraak in de zaak tegen Mubarak. De voormalige dictator is veroordeeld voor doodschieten van demonstranten en corruptie. In 2013 mocht hij zijn zaak opnieuw bepleiten. Getuigen hebben sindsdien hun verklaringen aangepast... waardoor het bewijs minder sterk is. Critici zijn bang dat hij wordt vrijgesproken. De Libanese premier Salam heeft in een emotionele oproep de wereldleiders om meer hulp gevraagd. Salam zei in een toespraak voor de VN dat zijn land afstevend op een nationale ramp. Nu meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen het land overspoelen. Ook heeft Libanon last van IS, die aan de Syrische grens politiemensen en militairen gegijzeld houdt. De premier zei dat Libanon vastbesloten is niet toe te geven aan de druk en de chantage van de extremisten. Premier Rutte denkt dat het waarschijnlijk niet gaat lukken dat een Nederlands team nog voor de winter de rampplek van vlucht MH17 bezoekt. In Nieuwsuur zei hij dat er weliswaar een uiterste inspanning wordt gedaan, maar hij is niet optimistisch. Nederland stuurde twee weken geleden nog 30 onderzoekers naar Oekraïne en ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen dat ze naar het rampgebied kunnen. Er liggen nog steeds persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten in het gebied. De terreurgroep Khorasan is een directe bedreiging voor de commerciële luchtvaart in Europa en de Verenigde Staten. Dat zegt de Amerikaanse topfunctionaris op het gebied van luchtvaartveiligheid. De aanvallen van de VS afgelopen dinsdag in Syrië waren bedoeld om dreigende terreuraanvallen van Khorasan te voorkomen, zei hij. De groep zou bommen ontwikkelen die niet worden opgemerkt door beveiliging op luchthavens. Het weer, op sommige plaatsen nog dichte mist. Het is 5 tot 12 graden. Als de mist is opgetrokken, dan is er veel zon en dan wordt het 19 of 20 graden. Ook vanmiddag en maandag is er veel zon en dan is er nog iets warmer.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 Oh. Stand if you want to, stare if you want to. But I got to party. I need me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight.